Dat heeft oud-voorzitter Bert Bakker van de parlementaire enquêtecommissie... die de val van de enclave onderzocht, gezegd in Nieuwsuur. Nu de Hoge Raad de juridische aansprakelijkheid van Nederland... voor de dood van de mannen heeft bevestigd... zou het volgens hem heel chic zijn dat te laten volgen door verontschuldigingen. Die staan volgens hem los van het bepalen van een schadevergoeding. Premier Rutte wilde eerder niet zeggen of het kabinet excuses gaat aanbieden... zoals ook de oppositie wil. In de roetdeeltjes die bij de brand op een industrieterrein in Zevenaar zijn vrijgekomen... zijn vooralsnog geen gevaarlijke stoffen gevonden. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van het onderzoek door het RIVM. De brand brak afgelopen ochtend uit in een bedrijf dat onder meer kunststofverpakkingen en auto-onderdelen maakt. Eerder werd gezegd dat bewoners de neergekomen roetdeeltjes niet moesten opruimen. Ook werd boeren aangeraden om geen gewassen te oogsten en het vee uit de wei te halen. Het RIVM komt vandaag met de definitieve resultaten van de metingen... en een nieuw advies voor de omwonenden van de brand op het industrieterrein in Zevenaar. De Nederlandse spoorwegen rijden vanaf vannacht met de Vira... om te voorkomen dat de trein gaat roesten of onderdelen vast komen te zitten. De acht Vira's die het nog doen rijden eens per week zonder passagiers... van de werkplaats in Amsterdam naar Maarsen en terug. Volgens de NS mogen de treinen rijden in afwachting van de juridische afhandeling... met bouwer Ansaldo Breda. Het weer, enkele regen- of onweersbuien, maar in de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 15 graden. Overdag vooral in het westen geregeld zon.